Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vicepremier Verhagen wil weten waarom het leger niet is ingezet bij de nasleep van de overval op een geldtransportbedrijf in Amsterdam. Bij Knevel en Van der Brink zei hij dat hij daarover morgen zal praten in het kabinet. Verhagen is het eens met de militaire vakbond AFNP. Die zei dat de situatie zo gewelddadig was dat de politie hulp van het leger had moeten inroepen. Verhagen wees erop dat zo'n legerinzet mogelijk is bij zwaar geweld. Tijdens de achtervolging naar Eindhoven had een legerhelikopter uitkomst kunnen bieden, hij Verhagen. De politie staakte de achtervolging omdat de situatie te onveilig werd. Volgens de politie is een van de zes overvallers op de vlucht gewond geraakt. Na een crash op de A2 bij Waardenburg moest hij door zijn handlangers uit de auto worden geholpen, zegt de politie. Het kabinet wil de verkoop van huizen weer op gang brengen en verlaagt daarom de overdrachtbelasting, voorlopig voor een jaar. Morgen neemt de ministerraad daar mogelijk al een besluit over, melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De overdrachtsbelasting die moet worden betaald bij de koop van een huis is nu 6%. Mogelijk dat die daalt naar 2%. De vereniging Eigen Huis en de makelaars zijn blij met de maatregel en verwachten veel effect. In het zuiden van Afghanistan zijn zeker twintig mensen omgekomen toen een bermbom ontplofte op het moment dat een bus langs reed. De bus was onderweg van Kandahar naar de provincie Nimros. Op dezelfde weg kwamen vorig jaar 30 buspassagiers om het leven, ook toen door bermbommen. De weg wordt ook vaak gebruikt door Amerikaanse en Afghaanse troepen. In de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeysters Argentinië verslagen. Tegen de titelverdediger wereldkampioen werd het 2-1. Maartje Palmer scoorde beide doelpunten uit een strafcorner. Nederland staat in de winnaarsgroep nu op de tweede plaats. Het weer, vooral in het kustgebied buien. Het koelt af naar 12 graden aan zee tot 9 land in maart.